meer wat ik doe. Waar moet dat toch nou naartoe? Soms loop ik maar te dromen, het is een ratje toe. Mijn leven was naar de maan, meteen toen ik jou zag staan woman high.